De brand richtte weinig schade aan. De gangen worden vandaag schoongemaakt... en naar verwachting mogen zo'n 40 bewoners vanavond weer naar huis. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft zich in 2010 bemoeid met de parlementsverkiezingen in Trinidad en Tobago. Het heeft de voormalig vicepresident van de FIFA Jack Warner gezegd in een tv-uitzending. Hij zegt dat hij documenten en kopieën van de checks heeft die FIFA-officials in verband brengen met de verkiezingen. Een van de betrokkenen is Sepp Blatter, zegt Warner. Blatter stapte dinsdag op als FIFA-voorzitter. Vakantiereizen, vliegtickets en hotels zijn vorige maand duurder geworden. Komt doordat er tijdens Pinksteren en in de meivakantie veel reizen zijn geboekt. Het Centraal Bureau voor de Statistiek denkt dat het om een eenmalige prijsstijging gaat. Dat gevolgen voor de inflatie, die op 1,1% uitkwam. Een heel verschil met het afgelopen half jaar. Toen was de inflatie door de lage olieprijzen enorm laag. Voormalig KLM-topman en oud-minister Camille Eurlings heeft een nieuwe baan als bestuurder bij creditcardmaatschappij American Express. Eurlings vertrok in oktober 2014 bij KLM vanwege kritiek op zijn functioneren. zou zouden Nederlandse belangen binnen het Frans-Nederlandse concern KLM Air France niet goed hebben verdedigd. Eurlings is van het CDA en was minister van Verkeer en Waterstaat in het vierde kabinet van Balkenende. Het weer, zonnig en warm. Het wordt 19 tot 23 graden, aan zee 15 graden. Morgen vrij zonnig, in het westen ook wat bewolking. Het wordt 27 tot 32 graden. S'avonds zware buien met onweer, hagel en windstoten. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort heeft bij Muiden de brug even opengestaan. En dat zorgt in beide richtingen voor 2 kilometer file. Ook op de A1 richting Amsterdam vanuit Apeldoorn tussen Stroe en Hoevelaken 9. De A6 dan Lelystad-Muiden tussen Lelystad en Almere Buiten-Oost 9 kilometer door een ongeluk met een vrachtwagen.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 Op de boel hoge hakken en ik dis-toi d'exermour, sur mon amour. Moi, ma selle, tu es très belle, n Je suis néerlandaise, oh, je parle un petit peu français, un exergue. en naar de Notre-Dame aan de Seine. En daarna samen op La Tour Eiffel.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 I feel a tropical vacation this year might be the answer to this hillbilly beer. I think Jamaican in the moonlight, sandy beaches drinking rum every night. We got no money, mama, but we can go. We'll split the difference, call a coconut.